Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Israëlische geheime dienst, de Mossad, was tegen de aanvallen op kopstukken van Hamas in Qatar, meldt de Washington Post. Ingewijden zeggen tegen de krant dat er een plan was om Hamas-leden via een grondoperatie in Qatar uit te schakelen, maar dat de directeur van de Mossad dat plan niet wilde uitvoeren. Hij zou hebben gevreesd dat het de relatie met Qatar zou schaden. Daarop besloot het leger om luchtaanvallen op Qatar uit te voeren. Hamas zegt dat alle aanwezige kopstukken die aanval hebben overleefd. De vrouw van de vermoorde Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk... wil het werk van haar echtgenoot voortzetten. In een toespraak zei Erica Kirk dat de dader geen idee heeft wat hij heeft losgemaakt. Kirk hield een tour langs universiteiten toen hij werd doodgeschoten. Die tour gaat volgens zijn weduwe verder. Ze moedigt jongeren aan om zich aan te sluiten bij de organisatie van Kirk... om zijn conservatieve boodschap te verspreiden. Verder bedankten ze de politie voor het arresteren van de verdachte. In Frankrijk is een oud-militair opgepakt die thuis 180 zelfgemaakte explosieven had liggen. Zijn motief is niet bekend. In de woning van de 53-jarige man, niet ver van Bordeaux... vond de politie explosieven in verschillende soorten en maten. 11.000 euro aan cash en meerdere vuurwapens. Ook lag er zo'n 20 kilo poeder waarmee explosieven kan worden gemaakt. Bij een voetbalwedstrijd in België zijn 15 supporters aangevallen door hoornaars. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze werden gestoken tijdens een wedstrijd tussen RSCA Futur en Beerschot. Twee clubs in de op één na hoogste divisie. Het nest Hoornaars zat in een oud hok vlakbij de tribune. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen droog met af en toe zon. Later nemen de bewolking en kans op buien toe. Het wordt 17 graden. Vanavond wordt het behalve aan de kust op de meeste plaatsen weer droog. Morgen overdag droog bij 19 graden.